Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De NAVO-top in Den Haag komende maand wordt mogelijk ingekort tot één dag. Dat zeggen bronnen rond het bondgenootschap. Eigenlijk zou de top op 24 en 25 juni worden gehouden. Maar nu wordt na aankomst op dinsdag 24 juni alleen een diner gehouden bij koning Willem-Alexander. En pas de dag erna gaan de regeringsleiders van 32 landen vergaderen. Vorige NAVO-toppen duurden twee dagen. Maar onder meer de Amerikaanse president Trump wil dat de top nu wordt ingekort. De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil dat de Tweede Kamer grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten blijft toestaan. In veel gemeenten bouwen ontwikkelaars parken waar soms honderden mensen kunnen wonen als ze in Nederland aan het werk gaan. volgens de SP zijn deze grootschalige locaties onmenselijk. Maar gemeenten zien de complexen juist als oplossing voor veel problemen met arbeidsmigranten, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Volgens de VNG zijn er goede voorbeelden van grootschalige huisvesting met goede voorzieningen en met voldoende toezicht en beheer. Bij de Israëlische luchtaanval op het Europese ziekenhuis in Gaan Yunis... zijn zeker 16 mensen omgekomen, zeggen lokale autoriteiten. Op de door persbureau Reuters geverifieerde beelden van een beveiligingscamera... is te zien dat mensen met ziekenhuis in en uitliepen voordat er een grote explosie was. Israël heeft bevestigd in Gaan Yunis aanvallen te hebben uitgevoerd... en stelt dat daarbij belangrijke Hamas-leden zijn gedood. Bij een Israël-viering in een kerk in Katwijk zijn ongeregeldheden ontstaan... Na een oproep van een salafistische prediker om te demonstreren... waren tientallen mensen naar de Nieuwe Kerk gekomen. Ze demonstreerden op zo'n 30 meter van de kerk... en werden volgens Omroep West aangevallen door een groep tegendemonstranten. Er was veel politie aanwezig, waardoor de situatie snel onder controle was.